met het NOS-journaal. De marine van de Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen in een verklaring... om hun ankerplaatsen in de Perzische Golf en de Golf van Oman niet te verlaten. In de verklaring staat dat het naderen van de straat van Hormuz... zal worden gezien als samenwerken met de vijand... en dat overtredende schepen zullen worden aangevallen. Volgens de verklaring is de zeestraat gesloten... omdat de Amerikaanse vijand de zeeblokkade niet heeft opgeheven. Een gewapende man heeft in de Oekraïense hoofdstad Kiev zeker vijf mensen doodgeschoten en een onbekend aantal mensen verwond. Een van hen is later alsnog overleden. De man vluchtte daarna een supermarkt in en nam daar enkele mensen in gijzeling. De politie bestormde even later de supermarkt in het zuidwesten van de stad... nadat onderhandelingen met de schutter op niets waren uitgelopen. De dader werd daarbij doodgeschoten. Het was een man van 58 uit Moskou. Netbeheerder Tennet sluit nieuwe datacenters voorlopig niet aan op het stroomnet... omdat het netwerk anders te vol raakt. Tennet beloofde de bedrijven eerder wel een aansluiting, maar komt daar nu van terug. En daardoor dreigt de netbeheerder in de problemen te komen. Een Australische datacenter eist bij de rechter alsnog een aansluiting. Anders wil het bedrijf vanaf 1 juni dagelijks 500.000 euro van Tennet. En dat kan de schatkist een hoop geld kosten, want Tennet is eigendom van de staat. Tijdens een kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring... is bij een zware crash op het parcours een coureur om het leven gekomen. Het is de Finse coureur Juha Mittinen. Er raakten ook nog zes coureurs gewond. De race op de roemruchte Nordschleife in de Eifel was een generale repetitie voor de 24 race van volgende maand, waar ook Max Verstappen aan meedoet. Tijdens het ongeval zat de teamgenoot van Verstappen, Lucas Auer, in de bolide. Verstappen zou de tweede helft van de race rijden, maar is niet meer in actie gekomen. De race is afgelast. Het weer vanavond en vannacht geleidelijk droog en dan kan het mistig worden.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 Saturday night on CFM. Turn it up. welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage... op deze zaterdagavond. bij namens Mario Zandvoort en iedere week... een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. doen we natuurlijk met een hoop lekkere muziek.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 Right now on your favorite radio show, The Nightwalk main stage. Mm-hmm. DJ Mauzo. Het was Moonlight on Saturday Night. Zie je hem Zandvoort, ik heb een beetje shownieuws voor je. Madonna die komt deze zomer met een nieuw album. Oma, die inmiddels al 67 jaar oud is... Eh, heeft eh, afgelopen woensdag op Instagram bekendgemaakt... dat ze werkt aan een vervolg op het iconische album Confessions on a Dance Floor. Dat was in 2005 eh, alweer. En de plaat verschijnt op 3 juli. Madonna maakte vorig jaar al bekend dat ze in 2026 met nieuwe muziek zou komen. Ze ging opnieuw de samenwerking aan met Warner Records. Het plaatlabel waarbij ze de eerste 25 jaar van haar carrière onder contract stond. Het is nu bijna 20 jaar later en het voelt als thuiskomen bij eh, Warner Records... schreef Madonna toen op Instagram. Terug naar de muziek, terug naar de dansvloer... terug naar waar het allemaal begon. Dus uh, schrijf het op je agenda. Confessions on a Dance Floor. Album bij 2005, eh, daar komt een, een, een nieuw album voor in de plaats. Dus eh, de plaats verschijnt op 3 juli. En eh, ik weet niet of je een beetje fan bent van eh, Charlotte de Witte. Techno-DJ. die heeft 20.000 fans laten dansen in het centrum van Guana. En dat doet ze gratis. Dat doet ze regelmatig. eens in de zoveel tijd dan dat het laatst ook in Antwerpen. Was er eerst een hoop gedoe over. Want ja, <laughs> mega druk natuurlijk geeft ze gewoon gratis eventjes een setje weg. En er komen gewoon 20.000 mensen op, eh, op af. Alle fans van haar. Ja, het is een beetje een van de eh, meest populaire eh, techno-dj's. Belgische techno-dj. En ze staat gewoon bekend om haar gratis raves op unieke openbare locaties. En of de gemeente er altijd blij mee is, ik vraag me af. Wat techno, ik kan het best waarderen hoor. En, uh, <laughs> maar eh, het is best stevig. Zie hem Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zo meteen David Pijn en Jewel Kid.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 nog steeds was Bastian eh, Bux met eh, Live in Circles. Daarvoor nou, hoorde je David Pang en Jewel Kids met eh, You Can Do It. En zo wordt even tijd voor de party update. Wat voor leuke er allemaal gaat op deze zaterdag 18 april alweer. Onderweg naar Kingsday. Duurt nog eventjes. Pak hem mee twee weekjes. En dan is het natuurlijk overal festivals. Het tegenwoordig niet meer overal gratis. Maar in ieder geval, zaterdagavond. Wekelijks feestje Brainwash. Iedere week in eh, Amsterdam in de Escape op het Rembrandtsplein.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 Vanavond dus wekelijks feestje Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En nog een wekelijks feestje, wat er eigenlijk altijd is. Is in de thuishaven hebben ze altijd een dagfeestje. Het is eh, vandaag om 1 uur begonnen. Het was Claptown 3, Claptone moet ik zeggen, Claptone. Ik weet nog steeds niet wie het is, hè. Ik heb hem een paar keer eh, <laughs> gezien. Backstage zelfs, maar eh, hè, hij vertelt toch nog steeds niet wie hij is. Als je het weet, laat het me even weten. In ieder geval vandaag in thuishaven Claptone, 3 hours and more... Begint om 1 uur tot 11 uur vanavond. Dus eh, ja, als hij drie uurtjes draait, dan <laughs> is het heel kort natuurlijk. Maar hij is niet de enige. Ook Capron, Ferric Dawn en eh, Kelly Allen en Mikey Hurt zijn aanwezig thuishaventerrein is natuurlijk eh, op de Contactweg in Amsterdam, Sloterdijk. Langs de A5, als je dan het nog niet wist. Eh. En nog een feestje, dicht in de buurt. Paal 69 invites Mellon all day long. Het is vanmiddag om 4 uur begonnen. Het duurt tot vanavond half 12 op paal 69 of in of bij paal 69. Op het strand natuurlijk, hè. Zuidstrand, nummer 3. En voor meer informatie check even paal69.com. En dan schuine streep event streepje list. Met de eh, Melon All Day Long. Hoe kan het ook missen? CFM's antwoord genoeg gelul. Muziek. Onderweg zometeen Christine Velvet met de eh, Build That Beat. Maar eerst hier de eh, Frank Omoraji en Nausicaa met Feel My Body. Feel my body, my Come on and love me, baby. Feel my body. feel my body. Touch my brain. Come on, I love my brain. Feel my body. Feel my body. Touch my brain. Come on, I love my brain.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 I'm here to rock the show and clock the dough. I'm here to rock the show and clock the dough. I'm here to rock the show and clock the dough. I'm here to rock the show. I'm here to rock the show. I'm here to rock the show. I'm here to rock the show. I'm here to rock. I'm here to rock. I'm here to rock. I'm here to rock. I'm here to rock. I'm here to rock. I'm here to rock. I'm here to rock. Fuck that beat up. got. Check this out. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Ja, was een white labeltje. White labeltje met House Mentality. Zijn nieuwe plaat. Moet nog uitkomen officieel. En daarvoor horen we Christine Velvet met uh, Build That Beat. Bouwen aan die beat, eh, dat doen we graag. Hier op CFM Zandvoort. Straks DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En in het derde uurtje vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Maar nu is het even tijd voor eh, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de streams en op de radio? Deze week op 10. Dale Howard met House Mentality. Dat was eh, de, de white label eh, plaat die je zojuist hoorde. Die is dus, eh, ja, Dale Howard. Daarvoor op 9. Route 94 met Forget the Girl. Op 8. Mark Knight en Woo met uh, Clap Your Hands. Op 7, Tommy Phillips met Million Things. Op 6, Trace met Good Time. Op 5 deze week, Julian uh, met Ain't With That. Late Night Calling. Op 4 Frank Wizardo met Shinjuku. Op 3 Dean Turnley met Acting Tough. Deze week op 2 Another en 45 eh, Ultra met Talk to You. En deze week nog steeds op 1 voor de derde week op 1. Eh, Clooney en Prospa met Free Your Mind. <laughs> En laat ik die nou dus straks gedraaid hebben. Ja, ik had eigenlijk verwacht deze week Another en 45 eh, Ultra. Die zou officieel op 1 komen te staan, want ze staan al twee weken op 2. Maar helaas, uh, Clooney en Prospa hebben het volgehouden. Nou, die heb je al gehoord, dus heb hebben andere muziek voor je. Wat dacht je van Coulter? Het bekende plaat van uh, Nate Liquid Story. Je hoort hem nu hier op de radio.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 Vroeger nog even muziek. Onderweg was het redden de Disco Boys... featuring man Manfred Mana Earth Band met For You. Maar eerst hier... Eh, Colin Parker en Ola Rostrum met Move Your Feet. Ik zeg tot zometeen na de break.